7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds meer kinderen hebben zware jeugdzorg nodig, maar er is steeds minder geld beschikbaar. Bij de helft van de gemeente is het jaarbudget voor de jeugdzorg al op, blijkt uit onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur. Vaak vullen ze het budget daarom aan met geld uit andere potjes. Gemeenten zeggen dat de bezuinigingen te snel gaan en dat ze meer tijd nodig hebben om te investeren in preventie. De premier van Sint Maarten, William Marlin, zegt dat Nederlandse mariniers niets hebben gedaan tegen de plunderingen op het eiland na de orkaan Irma. Van de gemaakte afspraken kwam niets terecht, zegt Marlin in een interview met NRC. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag zegt in een reactie dat de militairen een maximale en zeer adequate inspanning hebben geleverd. De tropische storm Maria, die afkoerst op het Caribisch gebied, is zoals verwacht uitgegroeid tot een orkaan. Mogelijk wordt Maria een orkaan van de derde categorie. Sint Maarten wordt waarschijnlijk niet direct geraakt, maar Saba en Sint Eustatius wel. Dat zal morgen gebeuren. Voor Sint Maarten kan vooral de vele regen een probleem worden, omdat 90% van de huizen beschadigd is door de orkaan Irma. Vrouwen hebben aanzienlijk meer slaapproblemen dan mannen. Dat blijkt uit het grootste slaaponderzoek dat ooit in Nederland is uitgevoerd. 90% van de volwassenen slaapt 7 tot 9 uur, zoals is aanbevolen. Vrouwen slapen over het algemeen iets langer dan mannen, maar ze slapen ook een stuk slechter. Meer dan 10% van de vrouwen tussen de 41 en 65 jaar gebruikt slaapmedicatie. In Los Angeles zijn de Emmys uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-producties. Grote winnaar was de dramaserie The Handmaid's Tale, die vijf Emmys in de wacht sleepte. Ook de satirische show Saturday Night Live werd volop bekroond. Drie acteurs wonnen Emmys voor hun persiflages van Hillary Clinton, Donald Trump en diens ex-woordvoerder Sean Spicer. Het weer, hier en daar een bui. In het binnenland ook kans op een mistbank.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 Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en industrieterrein Plaspoelpolder 6 kilometer. A4 Rotterdam Amsterdam tussen knooppunt Ipenburg en Dorp 5. A7 Hoorn richting Zaandam 6 kilometer tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost 7 kilometer file.